Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. Bij een busongeluk in de buurt van de Franse stad Valence... zijn drie doden gevallen en elf mensen zwaar gewond geraakt. De bus vervoerde supporters van een rugbyclub. De meeste slachtoffers komen uit Beaucaire in het zuiden van Frankrijk. De supporters, jeugdleden en hun ouders... waren op de terugweg van de halve finale van hun club. Er waren 31 mensen aan boord van de bus. Het ongeluk gebeurde op een weg waar maar één rijstrook open was vanwege wegwerkzaamheden. Er mocht maar 90 kilometer gereden worden. Door nog onbekende oorzaak kantelde de bus en gleed nog een stuk door over het asfalt. In het Gevelingenmeer in Zeeland gaat de Koninklijke Marine vanmiddag verder zoeken naar twee vermiste duikers. Gevreesd wordt dat ze niet meer in leven zijn. De twee gingen gisteren bij Scharendijken duiken naar een scheepswrak. Toen ze s'avonds laat nog niet terug waren, sloeg een restauranthouder alarm. Afgelopen nacht zochten de kustwacht, de KNRM en de brandweer te vergeefs met duikers, helikopters en reddingsboten. Zolang het zoeken bij Scharendijken duurt, is de omgeving voor andere duikers afgesloten. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen door een val uit het Kraanhotel. Dat is een oude hijskraan op de vroegere NDSM-werf... waar luxe suites in zijn gemaakt. Op een hoogte van 35, 40 en 45 meter. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens ooggetuigen was er een feest aan de gang in het Kraanhotel... toen er iemand naar beneden viel. In de Franse wijnstreek ten noorden van Bordeaux hebben hagelbuien grote schade aangericht aan de wijngaarden. De vielen hagelstenen van 2,5 centimeter. Volgens wijnboeren zijn veel knoppen die volgende week in bloei zouden komen kapot, net als nieuwe takken. Delen van het getroffen gebied bij Bordeaux kampten vorig jaar met strenge vorst. De verwachting is dat de wijnoogst door alle tegenslag dit jaar en volgend jaar zal tegenvallen. Het weer eerst geregeld zon en opnieuw warm, 26 tot 29 graden. In de loop van de middag in het zuiden kans op onweer met hagel- en windstoten en plaatselijk veel regen. Vanavond is er ook in het midden van het land kans op onweer.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 made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts been closer. I've tried to understand that certain feeling carved by another's hand.